Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Jordanië aangevallen. Daarbij zou een 17-jarige jongen om het leven zijn gekomen, mogelijk de dader. Een officiële verklaring over wat er is gebeurd is er nog niet. Het gebied rond de ambassade in de hoofdstad Amman is door veiligheidstroepen afgezet. Een Israëliër zou met steekwonden in een ziekenhuis zijn opgenomen. In Jordanië wonen veel Palestijnen. Mogelijk houdt de aanval verband met de felle protesten tegen Israël van de afgelopen week... tegen het plaatsen van detectiepoortjes op de Tempelberg in Jeruzalem. Dylan Groenewegen heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. De 24-jarige Nederlander was in de massasprint op de Champs-Élysées de snelste, net voor André Greipel. Het is voor het eerst dat Groenewegen een Tour-etappe wint en de tweede Nederlandse etappezege deze Tour, na de overwinning van Bauke Mollema een week geleden. Het algemeen klassement bleef zoals gebruikelijk op de slotdag ongewijzigd. Dat betekent dat Chris Froome zijn vierde toerzegen heeft behaald. Taliban-strijders zijn in ziekenhuizen in Afghanistan binnengestormd en hebben daar een bloedbad aangericht. Daarna werd het gebouw in brand gestoken. Het aantal slachtoffers is niet helemaal duidelijk, maar volgens een lokale politicus zijn er 10 tot 12 artsen en patiënten gedood, onder wie twee kinderen. Het gebeurde in een district in het midden van Afghanistan dat eerder vandaag door de Taliban werd veroverd. De Taliban rukken steeds verder op in Afghanistan. Bij die strijd vallen veel burgerslachtoffers. Volgens de VN het afgelopen half jaar al ruim 1600. In een bestelbus op de A28 bij Assen heeft de politie 47 kilo ecstasypillen gevonden. De bestuurder is aangehouden. Het is een man van 31 uit Groningen. De politie onderzoekt waar de drugs vandaan komen en waar ze naartoe werden gebracht. Het weer, vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog, minima tussen 11 en 14 graden.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 Mijn naam is Benno Veugen. Nu ben ik helemaal wakker. En gaan we beginnen aan twee uur New Age hier op je eigen lokale radio. Dat doen we met een nieuwe artiest en een nieuwe... Ehm, album Songs of Hope, mooi titel, van David Wells. Daarna hebben we Elise Lebec met haar album Origin. En daar gaat ze zelf over wat vertellen. Nou, dat vinden we altijd erg leuk op Pixel Radio als artiesten een beetje langskomen in het programma. Pixel Radio, een website, daar kan je dit programma op terugluisteren.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 Thank you for listening. José thank you بارد بارد ذاك بارد dada do do dada bu bu da ba da bu da da bum bam dada bu tu da do la da da bu tu dada bu tu tu da ba da dada bu tu bum bam dada bu bu dam dam rada bidah te dara bu bu da pro la da da bu da da dara bu bu pro la da bu bu rada bu do do rada dara bu bu bulu lata, tabutu butu bata bulu lolo lolo lolo lata, tabutu bata bulu lolo bulu lata.